Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vijf dagen na de aanslagen in Noorwegen heeft de politie toegegeven dat het door geldgebrek lastig is om snel te reageren op incidenten buiten Oslo. Er was direct al veel kritiek op de politie die ruim een uur nodig had om het eiland Utøya te bereiken. Een politiechef heeft nu erkend dat de inzet van de Noorse politie te lijden heeft onder bezuinigingen. Zo was de enige politiehelikopter van Noorwegen vrijdag niet beschikbaar. Het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem roept een aantal oud-patiënten op om zich te laten testen op MRSA. Dit jaar zijn in het ziekenhuis 12 patiënten met de bacterie besmet geraakt. Dat is meer dan normaal. Het ziekenhuis denkt dat het een vrij besmettelijke variant is. De patiënten die in bepaalde perioden van dit jaar op de afdeling chirurgie en traumatologie hebben gelegen, wordt gevraagd om voor controle naar de huisarts te gaan. De Britse regering dreigt de Libische ambassadeur en zijn staf het land uit te zetten. Groot-Brittannië erkent nu de Nationale Overgangsraad van de Libische opstandelingen als de wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Daarom wil het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de hele diplomatieke staf van kolonel Gaddafi binnen drie dagen terugkeert naar Libië. Eerder besloten onder meer Nederland, Frankrijk en Amerika om de overgangsraad te erkennen. Nederlandse mosselkwekers mogen voortaan het internationale keurmerk voor duurzame visserij gebruiken... Dat heeft de producentenorganisatie voor de Nederlandse mosselcultuur bekendgemaakt. Wereldwijd is 6% van de visvangst voorzien van het blauwe keurmerk. Op de WK Zwemmen in Shanghai is Femke Heemskerk op de 200 meter vrij op een teleurstellende zevende plaats geëindigd. Het goud was voor de Italiaanse Pellegrini. Gisteren was Heemskerk in de halve finale nog de snelste. Sebastian Verschuren heeft zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag.